uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Opnieuw is er een politicus van Forum voor Democratie overgestapt... naar de nieuwe partij van Henk Otten, de gerooieerde medeoprichter van Forum. Het is het Zuid-Hollandse statenlid Caroline Personnaire. Ze is het vierde statenlid dat de partij van Thierry Baudet de rug toekeert. Twee Eerste Kamerleden stapten eerder al over naar de fractie Otten. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Sachsen en Brandenburg... heeft zoals verwacht de rechtspopulistische AFD een flinke overwinning geboekt. Blijkt uit een exitpoll van de Duitse publieke omroep. Toch wordt de partij in geen van beide oostelijke deelstaten de grootste, maar de tweede. In Sachsen zouden de christendemocraten van de CDU de grootste blijven... met 32% van de stemmen. De AFD komt waarschijnlijk uit op ruim 27%. En in Brandenburg komt de sociaal-democratische SPD op 27,5 procent... en de AFD op 22,5 procent. De KLM heeft alle reizigers benaderd van 11 vluchten... die voor morgenochtend worden geannuleerd. Het gaat om Europese vluchten... En in alle gevallen is het gelukt om de reizigers om te boeken, zegt KLM. De elf vluchten gaan niet door vanwege de staking van KLM grondpersoneel op Schiphol... dat nog geen nieuwe CAO heeft. Het is een preventieve maatregel om problemen te voorkomen. Ondanks de annuleringen kunnen er nog wel vertragingen zijn, zegt de luchtvaartmaatschappij. De staking van het grondpersoneel duurt morgenochtend van 8 tot 10 uur. En aan het bloemencorso in Zundert heeft vandaag ook een wagen meegedaan... die was ontworpen door kinderen. Zes kinderen hadden sokpoppen geknutseld. Enorme poppen in de vorm van een sok en dan helemaal gemaakt van bloemen. De kar waarop de sokken stonden was 30 meter lang en zeker 10 meter hoog. Het bloemencorso in Zundert is het grootste ter wereld...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 Maar natuurlijk, we gaan we gewoon gezellig verder en vooral ook terug in de tijd met heel veel mooie werkjes van eh, het label New World Music. Een label waarvan ik niet helemaal kan achterhalen of het nog echt nog bestaat. Ik heb het over werken van 21, eh, 22 jaar geleden. Ehm, ja, dan heb je het over Paul Stewart uh, enzovoort. Phil Thornton. Ehm, allemaal aansprekende titels. Daar gaan we naar luisteren. Ehm, dit eerste uur, 15 stuks. Niet allemaal van world music hoor, maar goed, eh, het komt wel langs. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com. sins. verdura camp, la pluja suau sobre la finca, se la desaire. Les fulles seques de matlè xixuetgen a sobre, Un verd fort pentinat pel vent. La neu blanca de la flor de matlè cau lleugerament. Pedra, muntanya, pedra molta, sorra a la mà, pedra gelada com gotes de les coves. Les ones besen les platges i el sol brilla en tots els colors i les cigales, molt amunt, celebren una festa.